Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Premier Rutte ging het te doen over aanpassing van de begroting voor veiligheid en justitie. De oppositie vindt dat die rammelt en dat de veiligheid in het geding is. Ook de regeringspartijen noemden de voorstellen gisteren niet geweldig. De begroting dreigt het niet te halen in de Eerste Kamer. Oppositie vindt onder meer dat er veel te veel wordt bezuinigd op het Openbaar Ministerie. Een meisje van 15 uit Sittard dat twee weken geleden werd opgepakt op verdenking van terrorisme komt weer vrij. Ze zou lid zijn van een criminele organisatie die aanslagen voorbereidt. Haar voorarrest wordt niet verlengd, maar ze is wel onder toezicht geplaatst van jeugdzorg. Wat de rol van het meisje binnen de criminele organisatie zou zijn, is niet duidelijk. Omdat ze minderjarig is, wil haar advocaat niets zeggen over de zaak. Het dodental van de aardbeving in Chili is opgelopen tot 10. Een miljoen mensen zijn geëvacueerd en 240.000 huishoudens zitten zonder stroom. De aardbeving had een kracht van 8,3 en was daarmee de zwaarste uit de geschiedenis van Chili. Door de tsunami die op de beving volgde zijn veel kustplaatsen ondergelopen. Er waren vloedgolven van zo'n 5 meter hoog. De aardbeving was zo sterk dat die ook werd gevoeld in Buenos Aires, Rio de Janeiro en het noorden van Peru. In Kroatië is bij de grens met Servië een groep van honderden vluchtelingen door een politiebarricade gebroken. Ze zaten al uren te wachten op een treinstation, maar daar waren geen voorzieningen getroffen. De vluchtelingen zijn bang dat ze naar een kamp worden gebracht waar ze worden vastgehouden. Ze zijn daarom te voet langs een spoorlijn op pad gegaan. De afgelopen dagen zijn zo'n 7000 mensen de grens overgestoken. Sinds de grens met Hongarije gesloten is, reizen veel vluchtelingen via Kroatië. Het weer vanuit het westen opklaringen, al is langs de kust later weer kans op een bui. Morgen lokaal kans op een bui, er is af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Ook zaterdag kan er wat regen vallen, maar daarna blijft het droog. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op veel plaatsen is de avondspits al voorbij, maar vooral rond Utrecht en ten oosten van Amsterdam staan nog een paar lange files. Dit zijn de bijzonderheden. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 5 kilometer en richting Amsterdam 7. Op de A2 Den Bosch-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel 3. En van Utrecht naar Amsterdam bij Breukelen zojuist een ongeluk. Daar begint het ook vast te lopen. De A2 Utrecht en Bos bij de afrit Geldermalsen 7 kilometer. De A9 Amstelveen-Diemen bij knopen Diemen 3. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 5.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 Het is tijd voor de evenementen. Op 18, op 18, 19 en 20 september zal voor de 25e keer het populaire Masters Weekend georganiseerd worden op het circuit van Zandvoort. Met als speciale actie dat de kinderen nu voor de helft van de prijs zijn. Voor meer info kijk op www.cpz.nl. Op zaterdag 19 september is voor de derde keer weer een Oktoberfest. Dit gebeurt allemaal in en rondom het centrum van Zandvoort. Het begint om 8 uur en eindigt rond een uur of 1. We gaan weer verder met de muziek. one thing to be taught is dreams are made to be caught, and friends can never be bought. Doesn't matter how long it's been, I know you'll always jump in, cause we don't know how to quit.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 One thing led to another, now just kiss on my mouth. I, I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Nee, tijd voor de top 5 films. Nummer 5 staat met voor 6 jaar en ouder. Op nummer 4 staat Paddington, ook voor 6 jaar en ouder. Op nummer 3 Project T, voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2 Binnenste Buiten, voor alle leeftijden. En op 1 staat Minions. Voor 6 jaar en ouder. Hier is Kensington met All for Nothing.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 She loves me She die heet eh, Dominique. She loves me Hier komt hij. such love. Tussen 8 en 10 is er weer Alternative FM. Met vanavond als gast de band Southbound. Dus lekker blijven luisteren naar CFM. That's just how I Hier komt nog een plaatje van Major Laser Met Powerful. Charge me up like electricity. Jumpstart my heart with your love. There's a you've been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah, cause the players. Zometeen tussen, tussen 8 en 10 de Southbound te gast bij Alternative FM. Ik ben er volgende week weer. Volgende week donderdag om precies te zijn tussen 6 eh, en 8. Wij gaan nog één liedje rijden. En dat is van Lord.